Ze zal in Port-au-Prince spreken met president Preval over de coördinatie van de hulpverlening autoriteiten in Haiti zeggen dat 50.000 lijken zijn geborgen. In een ingestort hotel in Port-au-Prince zijn de lijken gevonden van vermoedelijk een Nederlands echtpaar en hun adoptiekind. Het KNMI waarschuwt voor gladheid op de wegen door sneeuw en ijzel. Vooral rond Arnhem is het erg glad. De neerslag trekt langzaam naar het noordoosten. Met name in de noordelijke en oostelijke provincies kan die tot problemen leiden... omdat de temperatuur daar iets onder het vriespunt ligt. Er zijn tot nu toe geen grote problemen gemeld op de weg en op het spoor. In Culemborg hebben zo'n 300 mensen een bijeenkomst bijgewoond over de rellen in de wijk weide. Volgens de burgemeester wordt maandag bekeken of de noodverordening wordt verlengd. De gemeente Culemborg wil proberen over twee weken zogeheten buurtveiligheidsteams in te zetten. Die bestaan uit een wijkagent en een aantal buurtbewoners. Op de Dam in Amsterdam hebben zo'n 2000 koptische christenen gedemonstreerd tegen het religieuze geweld tegen christenen in Egypte. Begin deze maand werden zes kopten doodgeschoten voor de kerk waar ze net een mis hadden bijgewoond. Volgens de demonstranten worden koptische christenen structureel onderdrukt in Egypte. Steeds minder Afrikanen bereiken illegaal de Spaanse kust. Hun aantal is volgens de Spaanse regering bijna gehalveerd. Ongeveer 7300 illegale immigranten bereikten afgelopen jaar met hun bootjes Spaans grondgebied. De, afname van het aantal immigranten zou het gevolg zijn van de economische crisis en de intensievere controles in het kustgebied. PSV heeft de kwartfinale gehaald van het toernooi om de KNVB-beker door een zege van 3-1 op Heerenveen. De wedstrijd werd in blessuretijd definitief beslist toen Amrabat 3-1 scoorde. In de kwartfinale speelt PSV tegen Feyenoord. Het weer. In het grootste deel van het land sneeuw en het is glad. Temperatuur rond het vriespunt. Later vannacht buien, morgenmiddag zon en het wordt 3 tot 7 graden.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 Als je in de tijd al Als jij nou al niet eens weet of het goedenavond of morgen wordt, hoe zit het dan met die jetlag straks? <laughs> ik sluit jou gewoon serieus in de kelder van het hostel en ik ga de eerste twee dagen gewoon een eindje doorbrengen daar, hoor. I'll go nuts. <laughs> ja, dat weet ik, dat is het punt juist. Oh, heerlijk. Maar schattenboutjes, we zijn weer terug. Ja. Nieuwe dag. Nieuwe dag? We zitten net aan het einde van de dag, knubbel. Oh, echt waar? Ja. Oh, eerlijk waar? Ja, meen dan? Nou? Ja, dat meen ik. Oh, dat meen je niet. Dat meen ik echt wel. Oh, geweldig. Oh, leuk hè? Oh, oh lekker, lekker, lekker. Kan een van jullie even die dokter bellen met dat witte jasje? volgens oh. mij is het nodig. Die heb ik al, die past niet. <laughs> de oh, mouwen zijn te lang. Nou, ik mis weer van alles, maar maakt niet uit. Ja, ik heb mijn best voor je gedaan, jongen. Nou, Dames en heren, we zijn weer terug bij de ouderwetse Nightwalk, waar alles, niks, alles fout gaat en niks er doet. Dank u, dank u, dank u. Eigenlijk wel. Ja, dat is wel... Eh, dat is een standaard <laughs> verhaal. nooit maar, anders maar, Maar, wie ehm, weet waar ons Duitsertje aanwezig is? Waarom die... Ons Duitsertje, voor zover ik weet, ja, ons Duitsertje heeft altijd op maandag en dinsdag pas weekend. En die zal waarschijnlijk wel weer aan de overwerkfase oh, ik, zijn. Ik weet waar die is. Ik weet waar die is. Niet hier. <laughs> nou, echt, ik dacht dat ik geniaal was. Oh, gelukkig gelukkig. is briljant. Ik heb trouwens geluk gehad, joh, van de week. Echt waar, schat? Ik daarna zwaaien samen met Jiris. Ik dacht die trein aanrennen. Valt mijn telefoon uit, valt mijn zak op het spoor. Is dus de trein er net niet overheen gegaan. Had mijn telefoon oh. alleen zo'n deukje. ik <laughs> had, maar even, ik echt dames, Dames, Hij had ook kapot kunnen zijn. Oh, dames en heren. Jongens, jongens, jongens. Ja, wat moet je nou? Mag ik even heel duidelijk stellen dat ik vandaag zeer, zeer trots was op meneer Boulet. Bij het coachen van de kinders. Mag ik even een applaus voor meneer Boulet? Vrouw Volk. Dank je, Oh, vrouw Volk, doe de deur even open. Vrouw moet ik de deur openen? Omdat jij hier de portier bent. Jij met de rol, doe maar. Ja, ik ben ook de ja, ah, ik vond, ja, ik vond het hartstikke leuk. Ja, was leuk, Dames team en het jongens team coachen. Oh mijn god, wat... Oh, zalig. We gaan weer de muziekje in starten, schatjes. Ik zou het maar doen tafel komt omhoog. Patty LaBelle en Josh Stone, stirred up. Come on. Josh Stone and Patty LaMello. But first, a word from our sponsors. The girl of your dreams has got to be in some bar. Sorry, boys and girls, but this is X rated. So if you're under 18. Get out, goddammit! Get the point good. And now? Bend over. She's my cherry pie. Cool nigga wants such a sweet surprise. Y'all ready for this? Get it up. Get it up. I can't wait anymore. good all night long. The Blues Brothers, Sweet Home Chicago. Ja, dames en heren, de Blues Brothers. Oh, Sweet Home Chicago. Hij blijft lekker, eh, kleine broer, vind je niet? Ja. Ja, hij blijft goed, hè? Gewoon, gewoon... Maar ehm, onze fijne, fijne Mike's eh, fijne, eh, fijne foto, foto buddy... Ja. Daan. Daar kreeg ik van de week iets te horen dat, dat, dat, dat doet mij goed. Wat? Hij is homo? <laughs> Oh, wat Hij is Nee, ik, mocht één homo-grap maken. Dat Je mocht één homo grap ik mocht één homo-grap maken en daarna zou ik gelijk mijn excuses aanbieden. Sorry. Ik maak, ik maak al genoeg glitternichtopmerkingen. glitternicht-opmerkingen. Dus Maar- Jij bent gewoon een glitternicht. <laughs> glitternicht Maar nummer eh, ik hoorde dat hij was, was uitgeweest met de Zandvoortse. Nee, dat moet nog komen. Dat moet nog komen. Maar we zouden geen namen noemen, dus we houden verder... woord. ja, we houden verder ons woord. Maar ik moet wel zeggen, ik had van de week een eh, oude bekende van ons aan de lijn en die zei het volgende. She needs to get laid big time. En ja, daar kan ik het niet anders dan mee eens zijn natuurlijk. Wat, ik, wat heb ik hem trouwens lang niet gesproken? <laughs> Ja, stoer, Hij is gewoon goed. Ja. Gewoon geweldig. Echt. Maar, hij oh. zeker een nieuw, nieuw nummer of zo. Want Ah, ja, hij wil je gewoon niet meer spreken. Dat, dat, kan ook gebeuren. Dat gebeurt mij ook wel eens, maar ja, je woont bij mij in huis, dus het kan weinig. <laughs> Klein rugbyvormig hoofdhuftertje. <laughs> rugbyvormig hoofdhuftertje. <laughs> Goed, hè? Het niveau gaat steeds verder. Oh, naar beneden. Het daalt. Het daalt, daalt, met stip. Ik dacht dat we de bodem al Maar eh, Mike, Mike je bent een schatje, maar we gaan toch weer even verder you met just hit rock bottom, baby. Hebben we voor Mike? Huey Lewis in the news. Ja, Huey Lewis in the News. The Heart of Rock and Roll. Hij blijft leuk. Hij blijft leuk, Huey Lewis. Pay attention. De winter duurt te lang. Ja, dat weet ik. Daarom gaan we binnenkort ook weg. Ik vind dat de winter maar twee weken hoort te duren. En dat het dan weer over moet gaan in lente die dan <laughs> ineens zes maanden duurt of zo. Nou, lekker. <laughs> Abba. Maar, um, jongens, jongens, jongens, jongens. Zonder dat het eh, warm wordt. Die vind ik leuk. Ja, die vind jij leuk, maar wacht even. Wat voor porno zit hij nou weer te kijken? Wacht even, wacht even, wacht even. Jongens, wat is dit? Wat? Het is de Nightwalk en we zijn vrouwloos. Jij misschien. Eh. Nee, er zit hier geen vrouw in de studio, of wel? dat boeit niet. Of vind jij hebt Mike misschien een uh, sneetje hebt beneden? Ik zal me in nek leggen. <laughs> Wat Maar uh, Mike, jij hebt weer zo'n nieuwsberichtje waar we gewoon spontaan helemaal dood om lachen. Wat hebben we? Ja, ehm, ik ben twee weken geleden ben ik zelfwijzersleer op zo'n leuk schildje. Die kringen die gaan hard trouwens. Joh. Ja, je op je bek gegaan? Nee, nee, nee. nee. Spierpijn in mijn hol, jongen. Oh, alsof ik door een neger was genomen. Oké, dan even grappig. Vergelijkingsmateriaal? Nee, maar luister. Ehm, ik heb even wat leuks. Eh, ik heb echt wat grappigs. Agenten die eh, worden, gaat tegenwoordig ook sleeën, maar worden nog wel eens gewaarschuwd ook. Agenten krijgen waarschuwing naar slegertje op schild. Een ploeg van de Britse oproerpolitie heeft een strenge waarschuwing gekregen nadat ze hun schilder gebruikt hadden als slee om een ritje te maken en daarbij gefilmd werden. Een toeschouwer filmde de winterpret op een besneeuwde heuvel in Oxfordshire en zette het filmpje op YouTube. Te zien zijn een aantal agenten in uniform waarvan één er de heuvel afgeduwd wordt. Waarbij, de aanmaning, waarbij hij de aanmaning krijgt toch vooral te blijven lachen en wat er ook gebeurt. Eh, Rick Ledhern zegt die dinsdag eh, die de pret filmde, zij verrast te zijn door de speelsnelheid van de agenten. Hij had eh, verwacht streng toegesproken te worden omdat hij aan het proberen was in een kano de heuvel af te gaan. De chef van Thames Valley Police eh, zei donderdag tegen de agenten gezegd te hebben dat het sleetje rijden in diensttijd op politiemateriaal en op kosten van de belastingbetaler een slecht idee is. Hij voegde er naartoe toe dat eh, de sneeuw toch nog een beetje het kind in ons uh, allen tevoorschijn kan toveren. Bij mij <laughs> tovert het niet het kind tevoorschijn. Ik heb nou zo'n grafhekel aan sneeuw. Verban het maar echt naar de krochten van mijn aars. Dan heb je de hele, heb je de hele dag een koude kont. En dat was de hele dag een koude kont, Mike. Dat, eh, dat, was het nieuws van Leo, eh, van Leo de Mol. We zijn weer terug bij u wanneer, uh, wanneer u iets belachelijks maken. Wanneer jij je shaky gedraaid hebt. Ja. <laughs> ja komt het wel op neer.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 doe het voor jou. just for you, baby. Just for you. Nee, je mag stil zijn. Nee. Ja. Mike, wat krijg je als je jouw favoriete rapper en jouw, een van jouw favoriete bands samenvoegt? Als je Tina Turner bedoelt en dan Janet Jackson, eh, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien zo'n choco, zo, extra chocodip. <laughs> zo'n 40... 40-year-old booby gasping <laughs> for air. 40-year-old booby gasping. You are nasty, damn. Ik bedoel, ja, Eminem en, trok eruit. ik bedoel Eminem en Ramstein vol. Ik hou van Eminem. Zie je dat zakje of die rapper? my name is... What? My name is... My name is. What? My name is. Who? My name is. It's Slim Shady. My name is. What? My name is. Who? My name is. It's Slim Shady. Hi. My name is. What? My name is. Who? My name is. It's Slim Shady. Hi, kids. Do you like violets? Wanna see me stick nine inch nails to each one of my eyelids? Wanna copy me and do exactly like I did? Try sit and get fucked up worse than my life is? My brain's dead weight. I'm trying to get my head straight, but I can't figure out which Spice Girl I wanna impregnate. And Dr. Dre said, Slim Shady, you a basic. Uh-uh. Then why's your face red, man? You wasted. Well, since age 12, I felt like I'm someone else, cause I hung my original self from the top bunk with a belt. Got pissed off and ripped Pamela Lee's tips off and smacked her so hard I knocked her clothes backwards like Chris Cross. I smoke a fat pound of grass and fall on my ass faster than a fat bitch who sat down too fast. Come here, Sly Shady, wait a minute, that's my girl, dawg. I don't give a fuck, God sent me to piss the world off. Hi, my name is. What? My name is. Who? My name is. Slim Shady. Hi, my name is. Who? My name is. What? My name is. Slim Shady. Hi, my name is. What? My name is. Who? My name is. Slim Shady. Hi, my name is. Who? My name is. What? My name is. Slim Shady. My English teacher wanted to have sex in junior only problem was my English teacher was a guy. I smacked him in his face with an eraser, chased him with a stapler, stapled his nuts to a stack of paper. Walked in a strip club, had my jacket zipped up, flashed the bartender, and stuck my dick in a tip cup. Extraterrestrial, killing pedestrians, raping lesbians while they screaming. Let's just be friends. 99% of my life I was lied to. I just found out my mom does more dope than I do. I told her I'd grow up to be a famous rapper. Make a record about doing drugs and name it after. You know you blew up when the women rush your stands and try to touch your hands like some screaming Usher fans. This guy at White Castle asked for my autograph, so I signed it. Dear Dave, thanks for the support, asshole. Hi, my name is. to die. I'll have to be carried inside the cemetery and buried alive. Am I coming or going? I can barely decide. I just drank and fit the vodka. Dare me to drive? All my life I was very deprived. I ain't had a woman in years. My palms too hairy to hide. Clothes ripped like the Incredible Hulk. I spit when I talk. I fuck anything that walks. Come here. When I was little, I used to get so hungry I would throw fits. How you gonna breastfeed me, mom? You ain't got no tits. I lay awake and strap myself in the bed with a bulletproof vest on and shoot myself in the head. Bang. I'm steaming mad. And by the way, when you see my dad, yeah, tell him that I slit his throat in his dream I had. Hi, my name is what? My name. <laughs> ja. Hij eindigt leuk, hè? Eindigt leuk. Hij eindigt leuk, hè? Het einde redt het hele nummer. <laughs> het einde redt het hele nummer. Ja. Sorry, ik moet heel eerlijk zeggen. Kijk, Eminem en Ramstein, het is in principe een leuke combinatie. Maar deze twee nummers specifiek, nee. Maar dan heb je dat laatste stukje. En dat is dan weer wel grappig. <laughs> Maar dat is alleen maar omdat Cartman is. Ja, het is Cartman, hè? <laughs> en Cartman is gewoon van die grap. Fat bitch. maar dat kunnen we ook over jou zeggen. Pixielaat! Wie? lad Boys and Girls, de Ultra Beat Remix. Oh, hij is zo lekker, hij is zo Ik word depressief van dit nummer. Jij wordt depressief van dit nummer. Ja, ga maar na. Wat zingt ze nou de hele tijd? Ja? <laughs> Nee, wat zingt ze nou de hele tijd? Ja, zeg maar. All the boys and the girls. Waar de fuck zijn de girls? <laughs> ja, die komen eraan. Hoop je? Maar ik eh, heb voor mijn broertje dan wat anders. Wat, goede muziek? Een beetje wat ruiger. Wat dan? Drowning pool, let van... the bodies hit the floor. Dat vind ik dan weer wel leuk. Oh. Let the bodies hit the floor, let the bodies hit the floor, let the bodies hit the floor, let the bodies hit the floor. Oh, wat een heerlijk nummer. Mike? Ja. Ja. Wat de fuck is er met jou aan de hand? Mike? Ja. Aandacht. I'm sorry, you, I was... Are, um, are, you there, darling? Yes, I'm here. I was um, <clears throat> mhm. momentarily distracted. Distracted, yes. Uh, which would mean guns, cars, or women. Or a combination which, of the above. Yes. I don't care. Which one? Uh, hot chick and a helicopter. Uh, yes, really hard checking. okay, something that goes fast in a woman. Oké, oké, okay, okay, Oké, maar... Luister, nee, ho, shush, shush, shush, shush. Wat nou? Nou heb ik het meestal niet op chicks in lege kleding, maar dit gewoon... God, sign me up and make me a drill sergeant. Uh, nee. Ik ga het niet eens zeggen. Boing! Zonder. Jeff Healy, Cruel in Lumber. Blijft een heerlijk nummer, of niet dan, Mike? Mm -hmm. Ja, lekker hè? I'm distracted. Mhm. <laughs> This is gonna be painful. <laughs> Ik ga weer even lekker verder rocken. Oh, Van Halen, Hot for Teacher! I am.